Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Trump viel snel in onderhandeling met Iran over het atoomprogramma van het land. Tegen journalisten in het Witte Huis zei hij dat Iran absoluut geen kernmacht mag worden. Als we militair moeten ingrijpen zou dat verschrikkelijk zijn, zegt Trump in een interview met Fox News. Vandaag werd bekend dat Trump de hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, in brief heeft gestuurd om weer te gaan praten. Rusland heeft al voorgesteld te bemiddelen bij die onderhandelingen. Met de goedkeuring van de asielplannen van minister Faber door de ministerraad... slaat het kabinet de adviezen van kundige mensen in de wind. Dat zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Ze denken dat de plannen rampzalig zullen zijn voor de samenleving. Zo vrezen ze dat de druk op de IND en het COA zal toenemen... doordat de behandeling van asielaanvragen nog langer gaat duren. Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onverantwoord dat de ministerraad heeft ingestemd met de wetten van Faber. Er is weer een video opgedoken van drugscrimineel Jos L. in Sierra Leone. Dat meldde het AD en Follow the Money. Op de beelden is L te zien op een verjaardagsfeest van het hoofd van de immigratiedienst van het West-Afrikaanse land. Eerder doken er beelden op van El bij een kerkdienst waar ook de president aanwezig was. El, met het bijnaam Bolle Jos, werd vorig jaar juni in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel. Nederland heeft Sierra Leone om zijn uitlevering gevraagd. Premier Schoof zegt dat hij in de ministerraad een goed gesprek heeft gehad... over de 3,5 miljard euro steun voor Oekraïne. De vicepremiers Agema en Keizer waren verrast door die toezegging. Ze waren bang dat er in de voorjaarsnota te weinig geld voor hun eigen ministerie zou zijn.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 He's gonna be the big man. You feel so fine this time. trees loud, cheeks out. we don't give not one fuck, two fuck. In fact, I'm drunk, try me, run up, up, up, up, up, up, up, up, run up, up, up, up, up, up, up, run up. And we don't give not one fuck, two fuck. don't give not one fuck, two fuck, one, one, one, one fuck, two, two, two, two fuck, one. too fun. I'm about to stay geeked up, freaked up. I'm about to stay geeked up, freaked up. What did he say? I'm about to stay geeked up, freaked up, blinked up, blink loud, trees loud, cheeks out. And we don't give not one fuck, two fuck. In fact, I'm drunk, try me, run up. I'm about to stay geeked up, freaked up, blinked up, blink loud, trees loud, cheeks out. And we don't give not one fuck, two fuck. In fact, I'm drunk, try me, run up, up, up, up. don't give not one fuck, two fuck, one, one, one, one fuck, two, two, two, two fuck. One. give not one fuck, two fuck.